Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Weer verdrietig huizenmarktnieuws. Van alle huizen in ons land die te koop staan... is nog maar 1% bereikbaar voor singles met een modaal inkomen ook voor twee verdieners met zo'n doorsnee salaris wordt het moeilijker en moeilijker. Volgens onderzoekers bij een hypotheekadviseur komt het vooral door de hypotheekrente. Door de sterk gestegen rente kunnen consumenten op dit moment minder lenen. De rente is in dit jaar met maar liefst 2,5% gestegen al. En dat beïnvloedt het, het maximaal te lenen bedrag dat een woningzoekende kan lenen. En daardoor eh, komt een kleiner aandeel van de woningen binnen handbereik. Volgens hem is het eigenlijk alleen in Groningen, Limburg en Zeeland nog een beetje te doen voor mensen met een modaal inkomen. Zorgmedewerkers die long-covid hebben... moeten snel een schadevergoeding krijgen, vinden twee grote vakbonden. Zij zeggen dat het idioot is dat er nog niets is geregeld... voor mensen die in de eerste lockdown zonder beschermende kleding... en mondkapjes moesten werken en daardoor ziek zijn geworden. Is er binnen drie weken geen vergoeding, dan stappen ze naar de rechter. BOA's in Breda deden gisteravond een opvallende vondst in een woonwijk. In een garagebox lag 3000 liter helium. De burgemeester zegt dat het voor de hele buurt levensgevaarlijk was. Je moet dat spul eigenlijk opslaan in een goed geventileerde ruimte. En dat was hier niet zo. De gasflessen lagen op elkaar gestapeld. Ik heb zin in, nu ga ik crazy. bezig, baby. Lowlands in, in, lowlands, lowlands Vandaag kun je met je rugzak, je knakworsten en heel veel zin afreizen naar Biddinghuizen. Want Lowlands staat weer voor de deur. De camping is sinds een uurtje open. De directeur van het festival zei deze week dat hij denkt dat het publiek steeds ouder zal gaan worden... omdat jongeren de hoge ticket- en drankprijzen niet meer kunnen betalen. Deze muziekjournalist denkt dat het overal speelt. Niet alleen Lowlands wordt duurder, maar alles wordt duurder. En dat is precies het probleem natuurlijk. Het is gewoon een combinatie van factoren. En uh, festivals Lowlands heeft eh, precies dezelfde problemen als andere festivals... met het duurder worden van, eh, van toeleveranciers, tenten, vloerbedekking, toiletwagens. Eén voordeel, op Lowlands kun je de muntjes die je over hebt na afloop weer inruilen voor geld. Op veel andere festivals kan dat niet. Het weer nog veel grijs en in het noorden en westen kan het vanochtend regenen.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 Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht we bleven daar waar geweest Ik dans mijn ogen dicht Ik vlieg van gisteren naar morgen En dan vergeet ik weer vandaag Er ligt iets wonderlijks verborgen Maar altijd weer onder die laag ik flap eruit wat ik aan denk.